Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Op de luchthaven van Hamburg houdt een gewapende man al bijna 11 uur zijn vierjarige dochtertje gegijzeld. Hij zit samen met zijn dochter in een auto die hij naast een vliegtuig heeft geparkeerd. De politie probeert te onderhandelen met de 35-jarige Turkse gijzelnemer. Hij wil met zijn dochter naar Turkije. De man heeft brandbommen uit de auto gegooid en in de lucht geschoten. De politie gaat uit van een ruzie over de voogdij. Volgens Duitse media heeft de man zijn dochter ontvoerd uit het huis van de moeder. Het vliegveld van Hamburg is vanwege de gijzeling gesloten. Het Israëlische leger opent vanochtend rond een uur of tien een humanitaire corridor... zodat burgers van Noord naar Zuid-Gaza kunnen gaan. In het noorden zitten volgens de Verenigde Staten nog zo'n 350.000 mensen. Het Israëlische leger riep inwoners van Noord-Gaza de afgelopen tijd op om naar het zuiden te vluchten... en begon daarna met bombardementen. Bij een Israëlische luchtaanval gisteravond op een vluchtelingenkamp in Centraal Gaza... zijn zeker 30 doden gevallen. Dat zegt het Palestijnse Gezondheidsministerie dat onder controle staat van Hamas. Israëlische media melden dat Israëlische militairen met antitankraketten zijn aangevallen... in het zuiden van de Gazastrook, in de buurt van de grens. Tijdens het afzeilen vanaf een hoge flat in Heerlen is iemand om het leven gekomen. Het slachtoffer kwam door nog onbekende reden ten val en overleed aan zijn verwondingen. De politie onderzoekt wat er misging. Het Rijksmuseum, het Van Gogh Museum en het Stedelijk Museum in Amsterdam... zijn vannacht met rode verf beklad. Het gebeurde tijdens de museumnacht. De aanleiding voor de actie is niet duidelijk. De politie heeft twee verdachten opgepakt. Er is geen kunst beschadigd. Het weer, het wordt een wisselvallige dag met veel bewolking en geregeld buien. Tussendoor af en toe zon, maximaal 12 graden. Vanmiddag gaat het aan de kust ook nog flink waaien. Morgen blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de ring van Amsterdam, de A10 Oost, richting Den Haag... staat een file voor Amsterdam over Amstel. De vertraging is 10 minuten, dat komt door een ongeluk.